Tilburg University. De Zweedse prijs wordt sinds 2006 uitgereikt en wordt gezien als de Nobelprijs voor criminologie. Van Dijk krijgt hem voor het opzetten van de internationale slachtofferenquête, waarin burgers naar hun ervaringen met criminaliteit wordt gevraagd. Van Dijk krijgt 1 miljoen Zweedse kronen en dat is ongeveer 110.000 euro. Het weer bewolkt en nevelig in het zuiden hier en daar ook wat zon. Het wordt 5 graden in het noordoosten tot 10 graden in het zuiden. Morgen veel bewolking, later op de dag misschien wat zon. Is vrij zacht, ongeveer 10 graden.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 mama, start some drama. You don't want no drama, no no drama, no no no no drama. So don't pull with you. She's got me spinning. Oh, spending all your money on me and spending time on me. She's got me spinning.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 Professor Polderman zou onder meer zonder toestemming patiëntgegevens hebben gebruikt en gegevens hebben verzonnen. Vertrouwen van patiënten is volgens het Erasmus MC geschaad, maar er zijn geen medische gevolgen voor de patiënten. Vorige maand ontsloeg de Universiteit Tilburg hoogleraar Diederik Stapel, onder meer omdat hij onderzoeksgegevens had verzonnen. De drie grote banken, banken ING, Rabo en ABN AMRO zeggen dat veel klanten nog snel een spaarloonrekening openen. De afgelopen weken waren dat er tenminste 88.000. De regeling wordt op 1 januari afgeschaft. Maar wie nu nog 613 euro uit zijn bruto loon op een spaarloonrekening stort, kan dat na 1 januari belastingvrij opnemen. Kan een voordeel van 2 tot 300 euro opleveren lichaam dat gisteren bij Herkenbos is gevonden is inderdaad van de militair Laurens Frits. De militair van 30 werd sinds september vermist. Gisteren vond de Limburgse politie het lichaam bij een bungalowpark in Herkenbos waar Laurens Frits een huis had. 47-jarige man werd begin deze maand aangehouden en wordt verdacht van doodslag. In Spanje is de rente op 10-jarige staatsleningen vanmorgen opgelopen tot 7%. Dat is het hoogste niveau sinds de invoering van de euro 14 jaar geleden. Er werd ook, onder meer, eh, er werd ook minder geld opgehaald dan verwacht. Andere eurolanden hebben een beroep moeten doen op een noodfonds van de EU toen de rente zo hoog werd, omdat het op de lange termijn onbetaalbaar is. De Stockholmprijs voor criminologie is toegekend aan